บุ๊กทูสี่สิบเอ็ด eenenveertig, 41. ที่ไหน de weg wijzen, De weg wijzen. สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ waar is het VVV-kantoor? Waar is het VVV-kantoor? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Heeft u een plattegrond voor mij? Heeft u een plattegrond voor mij? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Kun je hier een hotel reserveren? Kun je hier een hotel reserveren? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Waar is het oude stadscentrum? Waar is het oude stadscentrum? วิหารอยู่ที่ไหน Waar is de dom? Waar is de dom? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Waar is het museum? Waar is het museum? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Waar kan je postzegels kopen? Waar kan je postzegels kopen? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je bloemen kopen? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Waar is de haven? Waar is de haven? ตลาดอยู่ที่ไหน Waar is de markt? Waar is de markt? ปราสาทอยู่ที่ไหน Waar is het kasteel? Waar is het kasteel? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Wanneer begint de rondleiding? Wanneer begint de rondleiding? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Wanneer eindigt de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Hoe lang duurt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Ik wil graag een gids die Frans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt.